in een maand. Duikers van de marine en het leger zijn voor de kust van Vlissingen op zoek naar een historisch schip dat daar in de 17e eeuw is vergaan. De restanten van het admiraalschip De Walgeren liggen waarschijnlijk in de monding van de Schelde. In 1689 verging het schip in het zicht van de haven na een botsing met het havenhoofd. Duizenden mensen die op de kade stonden zagen het voor hun ogen vergaan. 24 opvarenden kwamen om het leven. De marine onderzoekt nu met een onderwaterrobot, sonar en duikers wat er nog op de bodem ligt. Het weer bewolkt in het binnenland enkele buien, tussendoor ook wat zon en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam. Tussen Gooimeer en Muiden-Oost 3 kilometer.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 Het OM denkt een sterke zaak te hebben. Zo is een vingerafdruk van de verdachte aangetroffen in een bloedspoor van het slachtoffer op de wasmachine. Daarnaast maakte de verdachte vlak na de verdwijning van zijn huisgenoot gebruik van de auto van het slachtoffer en probeerde hij geld op te nemen met zijn pinpas. In Geldrop is vanochtend in een huis een man doodgestoken. Een vrouw die in de woning was is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij die steekpartij. Het is niet zeker of zij de dader is en ook is niet duidelijk wat haar relatie tot de man is. De politie kon wel vertellen dat de aangehouden vrouw zelf het alarmnummer heeft gebeld om de steekpartij te melden. De parlementsvoorzitter in Egypte heeft de parlementariërs opgeroepen om morgen bijeen te komen. Het parlement werd vorige maand ontbonden na een uitspraak van het constitutionele hof. Maar president Morsi riep het parlement gisteren op om weer samen te komen. Met zijn oproep ging Morsi niet alleen in tegen de uitspraak van het Hof, maar ook tegen de militaire raad. De generaals hadden het besluit van het Hof bekrachtigd. De opperste militaire raad kwam gisteravond na de oproep van Morsi een spoedzitting bijeen, maar of er iets is besloten is niet bekendgemaakt.